Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. PvdA-leider Atje Kuiken noemt het besluit van Kaag om te stoppen in de politiek... niet geheel verrassend, maar wel spijtig. In een interview met Trouw zegt Kaag dat ze bij de volgende verkiezingen... niet opnieuw lijsttrekker wordt van D66. Haar werk zou een wissel trekken op haar gezin, zegt ze tegen de krant. Eerder zeiden de dochters van Kaag al dat ze hopen dat hun moeder iets anders gaat doen... vanwege de bedreigingen die ze krijgt. Vorig jaar stond er nog een man met een brandende fakkel voor haar privéadres. Kaag blijft nog wel aan als demissionair minister van Financiën. Bij een Russische droneaanval op Kiev is vannacht één dode gevallen... meldt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. Ook raakten vier mensen gewond. De drones zouden door de Oekraïense luchtverdediging uit de lucht zijn geschoten. Daarna zou puin naar beneden zijn gekomen waardoor gebouwen beschadigd raakten... en op meerdere plekken brand uitbrak. Het is de derde nacht op rij dat Kiev bestookt wordt door Russische drones. In Amsterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij... die was ontstaan door een verkeersruzie. Omstanders zeggen tegen AT5 dat de bestuurder van de ene auto... de andere met opzet de berm in had gereden. Daarna stapte de inzittende uit en werd er gestoken. Drie verdachten zijn aangehouden. Twee van hen zijn met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of de mensen in de auto's elkaar kenden. De recherche doet onderzoek naar de zaak. Bij protesten in Kenia zijn zeker zes mensen om het leven gekomen. Ook zouden 53 kinderen naar het ziekenhuis zijn gebracht... omdat er traangas in hun schoolgebouw was gegooid. In diverse steden in Kenia wordt geprotesteerd tegen belastingverhogingen. Die zouden nodig zijn om schulden af te betalen en banen te creëren... maar voor veel Kenianen was het leven al te duur. De protesten begonnen vreedzaam, maar liepen uit op rellen... Vorige week kwamen bij protesten in het land ook al zes mensen om het leven. Het weer, de dag begint wisselvallig met zon, wolken en af en toe een stevige bui.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 And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams. Tonguing you down with uh, vanilla ice cream Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be? Simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs. But there's a deeper level if you follow I'd lead. Hey, love. I touched you gently with my hands. We talked about traveling the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man Sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.